met het NOS-journaal. Zeelse bestuurders zijn woedend over het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen. Volgens de burgemeester van Vlissingen heeft Defensie achter de rug van de Zeelse politiek om... gezocht naar alternatieve locaties. Hij en de commissaris van de Koning Polman spreken van onbehoorlijk bestuur. Beiden zeggen dat het vertrouwen in het kabinet is geschaad. Wel zeggen ze open te staan voor een gesprek over compensatie. In Spanje zijn vandaag duizenden boeren de straat opgegaan... om steun van de overheid te eisen. Ze vinden dat ze te weinig verdienen... doordat Europese subsidies lager uitvallen... en de importtarieven van de Verenigde Staten juist verhoogd zijn. Onder meer in Valencia ontstond door het grote aantal trekkers... een verkeerschaos. Er zouden meer dan 20.000 boeren hebben meegedaan aan de actie. Volgens de organisatie is het daarmee een van de grootste boerenprotesten ooit in Spanje. Bij een brand in een weeshuis in Haiti zijn 15 kinderen om het leven gekomen. Veel slachtoffers konden niet gered worden omdat hulpdiensten te laat kwamen. Ook waren er te weinig ambulances om ze naar het ziekenhuis te brengen. Het weeshuis in de hoofdstad Port-au-Prince gebruikte kaarsen als verlichting... omdat er problemen waren met de elektriciteitsgenerator. Of dat ook de oorzaak van de brand was, is niet bekend. Manchester City is door de UEFA voor twee seizoenen uitgesloten... van deelname aan Europees voetbal. De straf volgt nadat de Engelse topclub... bewust verkeerde informatie over de sponsorinkomsten heeft verstrekt. Manchester City heeft ook een boete van 30 miljoen euro gekregen. De financiële commissie van de UEFA begon een onderzoek naar de club... naar aanleiding van publicaties in het Duitse blad Der Spiegel eind 2018. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen veel bewolking. In het noordwesten kans op regen en maximaal 12 graden. S'avonds gaat de wind toenemen. Zondag wijdt het fors en valt er geruime tijd regen. Het is bijzonder zacht.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 You can see even that bitch shit's the pamper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep and you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps and sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening and flip that tongue tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in just that not get any in. I just that not get any in. I'm the uptown A nigga. You know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to fuck. Fuck them like you do want to come. You gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What'd you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch. I'ma ruin you, cunt. into? you do eat runs? I'm fucking with your cutie cute. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you undo when I Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. watch me go. Watch me go. Watch me go. Better hurry up, cover up your scars. What you gonna do in an endless war? a mm, million eyes will watch me go. Gotta prove them wrong, gotta let them know.